Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de drukste ochtendspits van dit jaar tot nu toe. Er staat volgens de ANWB bijna 1100 kilometer file. Vooral in het midden van het land staat het vol. Onder meer op de A2, A4 en A12 is het aansluiten. Komt door de regen en doordat er op meerdere plekken ongelukken zijn gebeurd. Het oude record van dit jaar was vorige week nog. Vakbonden gaan mogelijk een stakingspauze inlassen bij het streekvervoer... om weer met werkgevers te overleggen, zeggen verschillende media. De staatssecretaris die over vervoer gaat, zou daarop hebben aangedrongen. Vandaag wordt er weer gestaakt in het streekvervoer. Dus als je met het OV naar je studie of werk moet... check dan even of je bus of trein wel gaat. Oekraïne mag sowieso twee maanden langer graan verkopen aan het buitenland. Rusland heeft ingestemd met de verlenging van de graandeal is voor een belangrijk deel eigen belang, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is voor Rusland dus ook belangrijk om, eh, ja, om de eigen export eh, van, van graan te waarborgen. Veel landen in Afrika en Azië zijn afhankelijk van graan uit Rusland en Oekraïne. Rusland moet dus ook aan zijn eigen reputatie denken als leverancier van graan. En misschien ben je er wel eens geweest of ken je de beelden. In Tokio is het altijd super druk. Dus is Japan een tijdje geleden begonnen met een premie voor gezinnen die uit de stad verhuizen en dan vijf jaar wegblijven. Die krijgen omgerekend bijna 30.000 euro mee. Correspondent Anoma van der Veer is op bezoek in een klein stadje... zo'n anderhalf uur bij de hoofdstad vandaan... bij een stel met een pasgeboren baby. Dan ga je nadenken over wat voor scholen wil ik mijn kind naartoe sturen... Eh, eh, wat voor opties wil ik eigenlijk voor mijn kind klaarzetten. Dus ja, ja dan ga je eigenlijk nadenken over eh, weer terug verhuizen naar de stad toe... want dat is waar de opties zijn. We gaan even buiten spelen, lekker de natuur Dat kan hier in de buurt dan weer wel. Ook ziekenhuizen en andere zorg zijn minder goed geregeld. Daarom verhuizen veel mensen uiteindelijk weer terug naar Tokio. Het weer dan nog. In de ochtend is het bewolkt met op veel plekken regen. Smiddags af en toe een zonnetje. Wel kans op buien met natte sneeuw. Dan 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een hele drukke ochtendspits. Toch zijn er niet zo heel veel bijzonderheden. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Je hebt wel wat meer vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost vertraging is een kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je een kwartier tijdverlies... tussen de knooppunten Kooimeer en Velzen. Op de A10 Noord bij de Koentunnel heb je ook een kwartier op onthoud. En op de N208 van Sassenheim naar Haarlem sta je vast voor de aansluiting met de N207. Vertraging is daar 25 minuten. En op de N508 van Rustenburg naar Alkmaar heb je een half uur vertraging. Daar sta je vast voor Alkmaar Noord.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 Yeah, I know you do. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. It ain't working, cause you're perfect, and I know you deserve it. I can't walk constructing what it is. Dixon's fighting for their stress. I put in like Mr. West. Yes, you gon' finish, it. And your body so superb. And you get the best in her. But your girl, face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. Met z'n allen in een cirkel rond de tafel. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stuk is heb ik zelf aangericht. Ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank er voor de pijn. Ook al is het niet te vreten is dat glas te klein. Dank er voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees is dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Zo kees ik dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik zou het laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God dan zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen, niet samen Zou ik weten dat ik als ik dans, zou het laten weten als ik echt was, echt was. just don't know. Every time I move, I lose.